Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Utrecht zijn vanavond de Gouden Kalveren uitgereikt. En de grote winnaar van de avond is geworden... De film De Veroordeling die gaat over journalist Bas Haan en de zaak over de moord op de weduwe Wittenberg. De rechtbank veroordeelde boekhouder Ernst Lauwers voor de moord, maar tegen klusjesman Michael de Jong ontstond een mediahetsen die zijn leven verwoestte. De regisseur van de film had vanavond een belangrijke boodschap. We hebben vele jaren mensen moeten overtuigen, vooral in Hilversum, van de noodzaak van deze film. Ik hoop dat een volgende film die iets urgents wil blootleggen en constructievere route mag volgen. En de film is een oproep aan talkshows en infotainmentmedia. Het mediaseries is uit de hand gelopen. Mensen zonder verstand van zaken mogen hun stellige meningen verkondigen, verkondigen omdat ze een tegengeluid laten horen en de talkshowstoel gevuld moet worden. Tegen hen wil ik zeggen, een moordzaak is geen opiniepeiling. Een moordzaak is geen infotainment. Hoofdrolspeler Vetja van Huet won eerder op de avond ook het Gouden Kalf voor Beste Acteur. Oorlogsfilm De Slag om de Schelde sleepte vijf prijzen in de wacht. Onder meer het Gouden Kalf voor Beste Montage en Beste Camera. Weinig feest dit weekend in een Tilburgse studentenflat. De woningcorporatie heeft een feestverbod opgelegd. De studenten zouden te wilde feestjes hebben gehouden de afgelopen tijd. Vindt deze bewoner wel meevallen? Ik vond het, ja, af en toe viel, eh, ja, ging het wel uit de hand lopen. Maar ja, dan spreek ik elkaar toch gewoon aan. Deurtjes dicht en dan moet het wel goed komen naar mijn mening. En zelf ervaar ik ook wel eens overlast, maar ja, daar krijg je wel eens 485 eh, studenten bij elkaar dood. Als de studenten toch feesten blijven houden, worden ze eruit gezet. Volgens de woningcorporatie is het feestverbod tijdelijk. Kun jij helemaal niks, maar wil je wel geld verdienen, dan moet je misschien naar België verhuizen. De IKEA daar zoekt 300 nieuwe medewerkers en in de vacaturetekst staat dat je geen diploma's, talenten of bepaalde eigenschappen hoeft te hebben. De winkel heeft bevoorradingsproblemen en ze zoeken mensen voor in de logistiek, callcenters en restaurants. Het weer nog op veel plaatsen regen vanavond. Die trekt vannacht richting het oosten weg. Morgen eerst droog en zonnig, maar later weer regen. Het wordt 15 tot 17 graden.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 You cut me deep down, baby, deep down, and I'ma let you know it. I want you to be, be a lover like Prince in 79. Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. She pulled me in so easily right from the start.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 I'm nifty, the fans part 350. I'm nimble, I think I take my name to a swivel. Baby. days are coming if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For seven years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, mm, I remember what you said to me. I know you've been hurt. waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. The better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, mm, I'll remember what you said to me.